Die regels gelden voor schenkingen aan de partij, aan stichtingen aan de, die aan de partij zijn gelieerd en aan kandidaat-politici. Alle schenkingen boven de 25 euro moeten worden geregistreerd. Voor schenkingen boven de 1000 euro moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het hoofdbestuur. Vorig jaar besloot de VVD om meer aandacht te besteden aan de integriteit van bestuurders. Dat gebeurde onder meer naar aanleiding van de corruptiezaken rond oud-VVD-wethouder Van Rij. Het aantal eerstejaarsstudenten is vorig jaar met 7% gegroeid naar ruim 45.000. Volgens de Vereniging van Universiteiten, VSNU, komt dat vooral door een grotere instroom vanuit het VWO. VWO'ers besluiten vaker om direct na het behalen van het diploma door te studeren. Ze nemen geen tussenjaar om te reizen of te werken. De stijging van de instroom van nieuwe studenten is het grootst bij de studies landbouw, techniek en natuur. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemt de Syrische president Assad de kern van het probleem in zijn land. Timmermans kwam gisteravond terug van de vredesconferentie over Syrië in Montreux. In Nieuwsuur zei de minister dat Assad voor de rechter moet komen in een vrij democratisch Syrië of voor het internationaal strafhof in Den Haag. Marco Borsato heeft gisteravond een lichte beroerte gehad. Hij zou optreden bij Vrienden van Amstel Live in Ahoy. Volgens concertorganisator Mojo bleek in het ziekenhuis dat Borsato een TIA heeft gehad. Een storing in de bloedtoevoer naar de hersenen. Volgens Mojo maakt Borsato na omstandigheden goed, maar moet hij wel rust houden. Op de Australian Open heeft de Chinese Lina de finale bereikt. Ze versloeg het Canadese tennistalent Eugenie Bouchard in twee sets 6-2 en 6-4. Het is voor Lina de derde keer dat ze in Melbourne in de finale staat. Het weer nog af en toe regen, landinwaarts ook kans op natte sneeuw. Later vooral in het zuiden regen en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer 3 en bij knooppunt Zaandam 4 kilometer.